dat het bedrijf een pittige brief is toegestuurd. De stranden van Vlieland en andere Waddeneilanden liggen bezaaid... met spullen en plastic die afkomstig zijn... uit de 270 overboord geslagen containers. Ook is er een giftige stof aangetroffen. Verzekeringsagenten hebben inmiddels in opdracht van de in Zwitserland Duitsland gevestigde rederij op alle eilanden de schade opgenomen. Later vandaag vertrekken 100 militairen naar Schiermonnikoog om daar verder te helpen met schoonmaken. Veilinghuis Sotheby's biedt in Londen en New York kunstwerken aan... uit de collectie van het Koninklijk Huis. De geschatte waarde is zo'n 3,5 miljoen euro, meldt NRC. Het topstuk is een tekening van Rubens... die minimaal 2,2 miljoen euro zou moeten opbrengen. In totaal gaat het om 13 tekeningen van oude meesters... maar ook om Chinees porselein, serviesgoed en zilverwerk. Wie de kunstwerken inbrengt, willen de Rijksvoorlichtingsdienst... en Sotheby's niet zeggen. De veiling in Londen is 17 januari en in New York op 30 januari. Thailand maakt zich op voor mogelijk de zwaarste storm in 30 jaar. Die storm bereikt later vandaag de oostkust. Duizenden toeristen hebben een veilig heenkomen gezocht... maar er zijn er veel achtergebleven op bekende vakantieeilanden. De ANWB Alarmcentrale heeft tot tientallen meldingen gekregen van Nederlanders. In het centrum van Winschoten heeft een grote brand gewoed. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf bekijkt waar die asbestdeeltjes terecht zijn gekomen. De brand brak rond 10 uur gisteravond uit in een pand in een winkelstraat van de Groningse gemeente. Een deel van het pand stortte in. Het nablussen kan nog enkele uren duren. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.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 ik in dit huis alweer op jou. Een jaar dat duurt zo lang, de tijd die maakt me bang. Niet echt overbodig, ik heb je nodig. Het was een bijzonder jaar, met soms ook hier en daar te veel verdriet. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. De boom verloor zijn kleuren zag het gebeuren. Oh, oh, oh, Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Iets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is nog hier. Daarom denk ik nog steeds het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond, genageld aan de grond, je hoopt niet te horen. Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh. Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, oh, Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, wat anders. Dit is het ritme van de winter.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 Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is winter, zo. waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis.